Het ging zelfs over het breken van nekken van vrouwen om vervolgens iets seksueels met ze te doen. Er was aangifte gedaan, maar het Openbaar Ministerie zegt nu dat de uitspraken niet strafbaar zijn. Dat betekent nog niet per se het einde van het verhaal, want degene die aangifte heeft gedaan kan nog naar een rechter stappen om het OM te dwingen om een zaak te starten. We weten tegen wie we moeten op het WK komend weekend. Zuid-Afrika, dat land is voor het eerst door naar de achtste finale. Tembi Katlana scoorde de beslissende goal tegen Italië. Na afloop vertelden ze hoe belangrijk dat voor haar is. Over the last three weeks I've lost three family members. I could have went home, but I chose to stay with my girls because that's how much it means to represent every girl, eh, every single girl that wanted to be here, to make history with the girls for South Africa. I mean, everyone deserves it. You know, it, it was a team effort. De achtste finale tussen Nederland en Zuid-Afrika is zaterdagnacht of zondagochtend. Het is maar hoe je ernaar wil kijken, om 4 uur. Ja, het was een van de paradepaardjes van Adidas, de Yeezy, de sneaker die samen met Kanye West was ontwikkeld. Die was mega populair, maar daar kwam vorig jaar een einde aan. Adidas kapte met de samenwerking vanwege antisemitische uitspraken die Ye online deed. Toch heeft het bedrijf besloten de sneakers vanaf vandaag weer te verkopen. Eigenlijk hebben ze niet echt een keuze, zegt deze sneakerkenner. Ze hebben natuurlijk een heel groot probleem met die, met die overgebleven voorraad. Wat ongeveer 1,2 ehm, miljard eh, euro is. Een gigantische voorraad. Ehm, en, en ja, ze lopen gewoon anders gigantische verliezen. Dus of ze er echt heel veel geld op zullen verdienen, geen idee. Maar het is vooral, denk ik, eh, het, het dekken van, eh, van de kosten die ze hebben gemaakt. Adidas zegt dat ze een deel van de winst gaan doneren aan organisaties die zich inzetten tegen discriminatie, racisme en antisemitisme.